uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de komende jaren kanker... doordat de groep groter wordt en zij ook langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker... waarbij overgewicht een rol speelt. Het Integraal Kankercentrum vindt dat de overheid meer moet doen om overgewicht te voorkomen. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over het land en kwam zo'n 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. In het noorden van Japan kregen mensen te horen dat ze dekking moesten zoeken. De Japanse premier spreekt van een barbaarse actie van Noord-Korea. Japan zoekt contact met de VN-veiligheidsraad over de kwestie... en noemt de rakettesten van Noord-Korea een serieuze dreiging voor de internationale vrede. In Ecuador is een bus met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Hilversum kwamen om het leven. Zeven andere Nederlandse passagiers raakten gewond. Van drie is de toestand kritiek. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor betrokkenen. In de hoogste competitie van het Amerikaanse vrouwenvoetbal is sprake van stelselmatig wangedrag, staat in een onderzoeksrapport. Coaches maken zich schuldig aan seksueel wangedrag en emotionele mishandeling. De Amerikaanse voetbalbond gaf opdracht tot het onderzoek... naar beschuldigingen aan het adres van een oud-voetbalcoach. De Deense koningin heeft excuses aangeboden na de commotie over de titels van haar kleinkinderen. De koningin besloot dat vier van haar kleinkinderen hun prinstitel kwijtraken. Dat leidde tot veel boze reacties. Koningin Margrethe zegt nu dat ze heeft onderschat hoe haar besluit zou vallen en dat het haar spijt. De titelwijziging gaat wel door. De koningin wil het Deense hof afslanken. Het weer. Lokaal kan er nevel of mist zijn vanochtend. Later op de dag vanuit het westen bewolking. Het blijft zo goed als droog en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege een ongeluk is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... helemaal afgesloten bij knooppunt Raasdorp. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren... Houd rekening met extra reistijd en volg de lokale omleiding.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 De komende 10 jaar zal het aantal Nederlanders met kanker sterk toenemen. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de ziekte... doordat de groep groter wordt en zij ook langer blijven leven. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over het land en kwam zo'n 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht. Een vrouw is gisteren ongezien een vliegtuig ingestapt op Rotterdam de Heek Airport. Het vliegtuig moest een tussenlanding maken in Madrid...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 Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady the streets, sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Anytime, tonight. I could be your son. count with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause she can get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, yeah. than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the cool and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. gisteren dat het noodlot ons brak. We gingen van een blauwe naar een zwartere dag.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 Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een traan achter mijn lach. Nee, dat dat je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten nooit gevoel gaan slapen. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier.